lijkt zo lang geleden om het stadhuis in zijn getrouwd. Er was geen aardigheid, van hadden wij en bij. Want als je na een tijdje dan genoeg hebt van elkaar, dan wat voel je het bezwaar. De rechter maakt je akelig en waar. En zegt je bent getrouwd voor leven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 mooiste van aardigheid. Jij weet, heb je weet, maar van horen. In horen ga je voor, beste meid. Door dat mooiste van Want je zit aan die voor je leven vast. Ga je voor, beste meid.